De daders zijn waarschijnlijk Duitse krakers die met de actie zouden willen protesteren tegen het kraakverbod in Nederland. Het gebouw van de architect Rem Koolhaas is licht beschadigd. In een paar ruiten zitten sterren en aan de zijkant van de ambassade zijn oranje en blauwe verfvlekken te zien. Eerder was bij de ambassade in Berlijn door een handjevol mensen vreedzaam gedemonstreerd tegen het kraakverbod. Ondanks het nieuwe kraakverbod werden er dit weekend op verschillende plaatsen in Nederland in totaal 21 woningen gekraakt. De krakers hadden zaterdag en zondag uitgeroepen tot landelijke kraakactiedagen. Op het Spaanse eiland Tenerife zijn twee doden gevallen toen een deel van een rotswand op het strand stortte. De slachtoffers zijn een Britse vrouw en een Spaanse man die onder het puin bedolven raakten. De plaats van het ongeluk is met speurhonden onderzocht. De politie gaat er nu vanuit dat er niet meer slachtoffers zijn. Het ongeluk gebeurde vanmiddag op een strand in het westen van Tenerife, Playa de los Gigantes. Volgens Spaanse media waren op dezelfde plaats vorige maand ook al rotsblokken naar beneden gekomen. Het is een plek waar veel toeristen komen. Scholen moeten worden verplicht melding te maken van het aantal onbevoegde leraren. Dat schrijft de nieuwe vakbond Leraren in Actie in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de vakbond nemen middelbare scholen steeds vaker leraren aan die niet bevoegd zijn om les te geven. Ze doen dat omdat er te weinig leraren zijn. Leraren in actie vindt dat onacceptabel. Ouders en kinderen hebben het recht om te weten wat de kwalificaties zijn van de docent die voor de klas staat, zegt de nieuwe bond.